Goedenavond, ik ben Stef en dit is het nieuws van NS op 3. Nog altijd veel verkeersoverlast in Frankrijk en België door boerenblokkades. Dat heeft allemaal te maken met de Europese top die over twee dagen begint. Correspondent Kizia Hekster legt uit wat de gemene deler van de protesten is. Wat je van heel veel boeren hoort in heel veel landen... is dat ze heel boos zijn over de grote hoeveelheid aan wetten en regels... waar ze zich aan moeten houden van de Europese Unie. Ze vinden ook dat zij, vergeleken met andere sectoren... veel te veel moeten bijdragen bijdragen aan het ambitieuze klimaatbeleid van Europa. En ze zeggen dat zet ons verdienmodel onder druk. De Franse president Macron wil de boeren nu tegemoetkomen. Hij wil bijvoorbeeld strengere regels voor graan uit Oekraïne. Dat is nu nog supergoedkoop omdat ze geen invoerkosten hoeven te betalen vanwege de oorlog. Maar daar zijn de Franse graanboeren niet blij mee. In de onderhandelingen over een nieuw kabinet ging het vandaag over geld. Bij alle ministeries hebben de deelnemende partijen opgevraagd... wat voor grote kostenposten er aan zitten te komen de komende jaren... zodat ze daar hun eigen plannen op kunnen aanpassen... en weten met wat voor tegenvallers ze rekening moeten gaan houden. Dan naar het Eurovisie Songfestival, want het is bekend wanneer we naar Joost Klein kunnen gaan kijken... die namens Nederland meedoet. Hij zal in de tweede halve finale gaan optreden. En als hoeveelste hij aan de beurt komt, wordt later bekendgemaakt... Net als vorig jaar doen er 37 landen mee aan het Songfestival, dat op 9 mei begint. En de vleugels van de albatros gebruiken als inspiratie voor een nieuw soort wieken voor windmolens. Het gebeurt nu in Zeewolde in Flevoland. De nieuwe windmolen moet zelfs bij weinig wind veel energie opwekken. Maar ja, hoe kwamen ze bij een albatros? Een albatros, als die gaat landen, dan doet hij dus van die eh, wiebelbewegingen met zijn wieken. En eh, nou, dat hebben we hier eigenlijk min of meer nagedaan. We verwachten hier dat we nou, 10 tot 15 procent of zo bij bepaalde windsnelheden meer eruit zouden kunnen halen. Maar dat is in de windindustrie al een heleboel. Hè, want het zit allemaal toch al een beetje tegen het maximum wat je uit de wind kan halen aan. Of het ook wat heeft opgeleverd, dat weten we over een paar maandjes. En dan nog het weer. Later vanavond wordt het overal droog en dat blijft vannacht ook zo. Morgen begint op de meeste plekken met een zonnetje. Maar later is het overal bewolkt bij een graad of acht. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In de regio Noord-Holland nog file op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Bij knooppunt meer een kwartier vertraging. 40 minuten je je oponthoud op de A4 als je vanuit Amsterdam naar Den Haag rijdt. Want bij knooppunt Burgerveen zijn drie rijstroken dicht na een ongeluk. Op de A9 Alkmaar-Diemen. Slecht wegdek bij Knoppen Holendrecht. De rijstrook is de hele middag al dicht. En de hele middag ook al een half uur vertraging. Ook nu nog. 10 minuten vertraging op de A10 vanuit het Koenplein naar knooppunt Amstel. Bij knooppunt Amstel. Tussen Amsterdam Centraal en Haarlem rijden door een kapotte bovenleiding geen treinen, maar bussen.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 Ook ik luister naar ZFM Radio. Somewhere over the rainbow, way up high, there's a land that I heard of once in a lullaby. Somewhere skies are blue and the dreams that you dare to dream really do come true. Someday I'll wish upon a star and wake up where the clouds are far behind where troubles melt like lemon drops away above the chimney tops. That's where you'll find me somewhere over the rainbow. Bluebirds fly, birds fly over the rainbow. Oh, why can't clouds are far behind me. Where troubles melt like lemon drops away above the chimney tops. That's where you'll find me. Somewhere over the rain. fly over the rainbow. Why, oh, why can't I? met eh, Over de Rainbow. En dat komt van het album eh, Laura Coast East. En dat is wel grappig. Dat album dat is eh, ten eerste uitgekomen op vinyl en later pas op cd. En het is opgenomen in het Verre Oosten met ook allemaal muzikanten van de plaatselijke muzikanten dus in het Verre Oosten. Ik wil heel even vanaf weten. Het is geloof ik China. Ik weet bijna wel zeker dat het in China is opgenomen. Dus ook met Chinese muzikanten. We zijn aangekomen bij het tweede uur jazz hier op ZFM. Het zonnetje schijnt nog steeds in Zandvoort. Mijn naam is Marco en ik vind het heel fijn dat u erbij bent. Ehm, zoals gezegd, ook in het eerste uur staat de saxofoon ehm, een beetje centraal. Ik heb veel nummers uitgekozen waarin de saxofoon een, eh, een rol speelt. Maar eh, mijn voorlichting gaat ook altijd nog uit naar eh, Nederlandse jazzmuzici. En in het eerste uur had ik ook al een nummer van haar gespeeld. En het is V. Klaassen. En V. Klaassen komt uit Nijmegen. En ze had de eerste eh, balletacademie gedaan in Arnhem. En later studeerde ze aan het eh, Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Tegenwoordig is zij eh, docent aan het Conservatorium in Rotterdam. Zij is echt een begnadigde zangeres. Ze, is ook door, ze heeft veel prijzen gewonnen. En in de tijd dat Rita Reis nog leefde, heeft ze ook veel lof van haar gekregen. Ik heb een, ehm, een album uitgekozen. Uh, v. Klaassen sings The Portrait of Chad Baker. En het mooie daarvan is dat ze eh, eh, vrij synchroon zingt eigenlijk eh, met de saxofoon. Ik zou zeggen, luister naar het nummer Turnstile met V. Klaas. de Two Portraits of Chet Baker met uh, het Fantastisch. En als je nou nog niet genoeg hebt van saxofoon, uh, Theater de Krocht heeft op 4 februari eh, Simon Richter en Richter Billy Strahan en Duke Ellington tribute staan. En daar komt ook, daar komt dus ook de saxofoon Simon Richter, tenor sax die gaat dan spelen. En dan nummers voornamelijk van Duke Ellington en Billy Strahan. En op 10 maart Baker en Humphrey Chamble, een tribute eh, to Nat Cole, Nat King Cole. En op 14 april de Art Blakey tribute door Frits Landsberg eh, Sextet. En dat is dan voorlopig even eh, een tijdje ehm, weer genoeg concerten zeg maar, in Zandvoort. Want uh, Theater de Krocht gaat even dicht, want 1, 1 mei begint de verbouwing van het Theater de Krocht. MUZIEK Beyond the stars, it's near beyond the moon. I know beyond a doubt, my heart will lead me there soon. We'll meet beyond the shore and we'll kiss just as before happy we'll be beyond the sea. And never again I'll go say. ciel d'été, confond ces blancs moutons avec les songes pour la mer, bergère d'azur infinie. It's far Voyez. beyond the stars, it's near beyond the moon. C'est rose rose et moyen. I know why beyond a doubt my heart will lead me there soon. We will meet beyond the shore. des clair Guess just as before. Et deux chansons d'amour la mer a percé mon cœur. Never again. Love me. Never again will I sail away. Play some safe. Somewhere beyond the sea. Le long des golfes clairs. You're there, waiting. Par la vie. Beyond the sea. Ja, u hoorde achtereenvolgens volgens uh, Johnny Griffin uh, het geweld op saxofoon met uh, Smoke Stack. En eh, nu eh, net Hallie, eh, Hallie, sorry, Hallie Lauren, een zangeres uit Alaska met een prachtige lichte stem. Ze werd dan begeleid op, op klarinet. Maar de saxofoon stond centraal, of staat nog steeds centraal in in deze uitzending. En als er een saxofonist is, dan mag er zeker eentje zeker niet missen. Hij heeft zelfs een bronzen beeld hier in Haarlem staan in de Egelandierstuin. En zijn naam is uh, Ruud Brink. En Ruud Brink eh, stond eh, erg bekend om zijn hele melodieuze eh, spel op zijn saxofoon. En het werd ook wel gezegd dat hij eigenlijk de teksten zong op, op, op saxofoon. Het is wel een hele bijzondere carrière die hij heeft meegemaakt. zeker op het eind. hij zou een prijs krijgen dan weet ik even niet meer wel. Oh, de Edison zou die krijgen van, eh, uit handen van Stan Jammer genoeg eh, overleed hij 15 eh, dagen voor de uitreiking. En zijn zoon moest de prijs in ontvangst nemen. Zeker een hele mooie, goede saxofonist op tenor uit Haarlem, Ruud Brink. En ik heb een nummer uitgekozen van, van het album Double Face in Verona. En het nummer heet Conti. album eh, Double Face komt later in de, deze uitzending nog een nummer van, hem, eh, van Ruud Brink... maar dan samen met eh, Pim Jacobs. Toen ik het programma zat voor te bereiden en zo door mijn muziek heen zat te bladeren... en eigenlijk besloten had om het saxofoon centraal te stellen... kwam ik er ook nog wel een paar albums tegen... Zeker omdat mijn vader er groot fan van was van Ella Fitzgerald. En ik vind eigenlijk toch ook wel dat het heeft wel niks met de saxofoon te maken, maar dat in een jazzprogramma zeker af en toe elf jails niet mag missen. Ik heb een prachtig nummer uitgekozen van een album van haar, Cat Happy. En eh, het nummer heet Blue Skies. <laughs> yeah. Blue skies smiling at me, nothing but blue skies do I see. Blue birds singing a song, nothing but bluebirds all day long. Never saw the sun shining so bright, never saw things going so right. Noticing the days hurrying by, when you're in love, my how they fly. Blue days, all of them gone, nothing but blue skies from now on. Be it bit do do do be do do ba da do ba di da da da do do do ya do ya do ya do da do da di da hey ah e do do do do do do no money da do da ya da da ba bo di di ba be me di put it in ba bo di do da do da boy la la do do do do da Things going oh so right. Noticing the days hurry Eh, zeker een stem die je herkent uit duizenden Ella Fitzgeralds met het nummer Blue Skies. Nou, toch weer even terug naar de saxofoon, omdat het zo'n leuk instrument is... en omdat het heel veel gebruikt wordt natuurlijk in de jazzmuziek. Zeker eh, in de vorige eeuw, maar ook in, eh, in deze eeuw. Ehm, heb ik een, een toch even een beetje gezocht en gezocht en gezocht... en dan kwam ik een, een Friese saxofoniste tegen. Ik heb al vaker nummers van haar gespeeld. En, ze heet Tineke Postma. En ja... Ze studeerde aan het conservatorium in Amsterdam in de periode van 1996 tot 2003, waar ze overigens eh, met cum laude een masterdiploma ontving. Eh, het is een eh, ja, fantastische muzikant, zoals gezegd Tineke Postma van het album A Journey That Matters en het nummer heet Comprendo. prachtige klanken op een altsaxofoon van Tineke Posma uit Friesland. Echt, eh, ze zingt bijna op de saxofoon. En over eh, zingen gesproken, ehm, het, eh, om het toch een beetje luchtig te maken, ook dit programma, heb ik het volgende nummer uitgekozen met zang. En dat is een Canadese uh, Ze is geboren uit 19, in 1964. En ze heeft wereldwijd zo'n 15 miljoen albums verkocht. Dus ze is echt wel iemand in deze scène. Ik heb een plaat Dat heet Life in Paris en het nummer heet Let's Fall in Love en de zangeres is Diana Kroll. I have a feeling, it's a feeling I'm concealing, I don't know why It's just a mental, a sentimental alley goodbye. But I adore you so strong for you. Why go on stalling? Love is calling. I am falling. Why be shy? Let's fall in love. Why shouldn't we fall in love? Our hearts are made for realistic chance. Why be afraid of it? I'll tell you why. <laughs> Let's close our eyes and make our own paradise. Little we know of it, still we can try to make a go.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 Diana Kroll met het nummer Let's Fall in Love. En zoals beloofd uh, zou ik nog even terugkomen op eh, een zeker een hele goede Nederlandse saxofonist. Saxofonist Ruud Brink. En ik heb nog wat onderzoek gedaan. En hij heeft met hele grote mensen gespeeld over de hele aarde. Echt hele grote jazzmuzikanten. En waaronder ook natuurlijk het trio van Pim Jacobs. trio Pim Jacobs, wat toen de tijd bestond uit Wim Overgaal. En eh, Pim's broer Ruud. En af en toe ook in andere formaties. En eh, Pim Jacobs begeleidde natuurlijk ook een heleboel artiesten eh, van over de hele wereld. Wonder ook zijn vrouw Rita Reis. Maar in dit geval samen met uh, Ruud Brink, de Haarlemse Ruud Brink... heb ik een nummer uitgekozen. En dat heet Just Friends. Zo gezegd Ruud Brink met het trio Pim Jacobs. prachtige klanken van eh, trio Pim Jacobs en eh, de Haarlemse saxofonist eh, Ruud Brinks. Met zijn prachtige vertolking Just Friends. Met zijn hele mooie lichte, lichte klanken. We zijn alweer aan het einde gekomen van, een, ja, van twee uur jazz hier bij ZFM. Mijn naam is Marco. Ik vind het super fijn dat u heeft geluisterd. Volgende week op deze plek zit Peter op deze stoel. En hij zal zijn programma invullen bij ZFM Jazz. Elke zondag van 10 tot 12 hier rechtstreeks vanuit eh, Zandvoort. Ehm, ik heb een groot voorlicht voor Nederlandse artiesten, dat, dat weet u intussen. En een daarvan is ook de Nederlandse kroener eh, Dennis van Aarsen, een zanger. Eh, nog geen 30. En, hij maakt prachtige muziek. Hij treedt trouwens ook op 11 april in het patronaat in Haarlem. En ik wil er eigenlijk wel knallend uitgaan dit, dit uur, jazz, bij ZFM. Dus zogezegd uh, bedankt voor het luisteren. We gaan eruit met Dennis van Azen en Meet Me in Miami. Meet me in Miami Underneath the November sun Meet me in Miami We'll drink tall frozen glasses of rum Oh, woman, can't we have ourselves a long winter fling? With our feet in the sand and a smile and a tan. No, we're not coming back till the spring. Meet me in Miami on a tropical hot getaway. Meet me in Miami. Take a drive cruising down A1A. a spot somewhere out of the way.